Het weekend helemaal voor de deur. Ik hoop dat je een beetje in de stemming bent gekomen met de live van DJ Dion Sinny, DJ JK. En natuurlijk de uur, de Party Guide met DJ Tenhoven. En natuurlijk alle nieuwtjes. En ja, ook die lekkere plaatjes die we tussendoor nog hebben gedraaid. Hey, volgende week zijn we er weer. Zelfde plaats, zelfde tijd. Op jou 106.9, 104.5. Via 7 Text TV. Jawel, ook op tv. En natuurlijk via de livestream www.cfmzandvoort.nl Mijn naam was DJJK.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 dat het toezicht op de grote banken en financiële instellingen op Wall Street drastisch aanscherpt... Een nieuwe instantie moet de consumenten beschermen tegen slechte financiële producten. Verder worden de salarissen en bonussen aan de top aangepakt. Het is nog niet zeker dat de nieuwe wetgeving er komt. De Senaat moet nog instemmen met het plan. In Argentinië staat de blonde engel des doods terecht... samen met 19 andere verdachten van misdaden tijdens de Gunda. Deze Alfredo Astiz wordt onder meer verdacht van de moord op twee Franse nonnen... en de verdwijning van een Argentijnse journalist... Alle verdachten werken in der tijd in de ESMA, het marine opleidingsinstituut waar duizenden tegenstanders van de junta werden gemarteld en vermoord. De Deense politie heeft in Kopenhagen 75 klimaatdemonstranten aangehouden. Ongeveer 250 mensen waren aan het demonstreren zonder vergunning. Morgen is een grote demonstratie gepland bij het congrescentrum waar de klimaattop wordt gehouden. Daar verwacht de organisatie 60.000 deelnemers. De man die in een café in Amsterdam een ex-free fighter doodschoot gaat vrij uit. Hij had zes jaar gekregen, maar in hoger beroep wordt het gerechtsop. Vond het gerechtshof vanwege de chaos en de paniek dat er sprake was van noodweer excess. De ex-free fighter liet in het café een granaat ontploffen en was bezoekers te lijf gegaan, onder wie ook de schutter. Die kreeg wel drie maanden voor verboden wapenbezit. Bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City is de 3 kilometer gewonnen door de Tsjechische Sablikova. Ideen Wust was op de vierde plaats de beste Nederlandse. Claudia Pekstein wist geen Olympische nominatie in de wacht te slepen. Jenny Wolf won de 500 meter in een nieuw wereldrecord van 37 seconden blank. Veel Nederlandse schaatsers moesten in Salt Lake City afzeggen wegens ziekte. Ze hebben op een vlucht van Calgary naar Salt Lake City vermoedelijk een virusinfectie opgelopen. Het weer, af en toe regen, minimaal vannacht een graad of drie. Morgen bewolkt en af en toe wat lichte regen.